Straatman met het NOS-journaal. In de Nederlandse ziekenhuizen is een totaal van 2400 IC-bedden het absolute maximum. Dat zegt de voorzitter van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen in de Telegraaf. Volgens hem zijn er simpelweg niet genoeg verpleegkundigen om al die extra IC's te bemannen. Bovendien is werken op de intensive care ook zeer belastend en specialistisch werk. De vereniging is niet blij met de roep uit de politiek om nog meer bedden. Ze vinden dat niet reëel. In Spanje zijn het afgelopen etmaal 950 doden erbij gekomen... door besmettingen met het coronavirus. Niet eerder werden zoveel doden op één dag gemeld in dat land. Daarmee komt het dodental in Spanje op 10.003. Volgens de Spaanse gezondheidsautoriteiten daalt het aantal besmettingen per dag wel. Als ze een kwartier lang op 121 graden worden gestoomd... kunnen mondkapjes nog prima een aantal keer worden gebruikt. Dat zeggen onderzoekers van de TU Delft. Ze hebben de reinigingsmethode op het internet gezet... zodat ziekenhuizen dit zelf kunnen toepassen. Polen, Hongarije en Tsjechië moeten alsnog vluchtelingen uit Italië en Griekenland opnemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De EU-lidstaten spraken in 2015 af dat ze de vluchtelingen zouden herverdelen en dat iedereen daar een bijdrage aan moest leveren. Polen, Hongarije en Tsjechië zeiden dat de openbare orde in hun land daardoor gevaar zou lopen, maar het Hof vindt dat geen argument. In Pakistan is de hoofdverdachte van de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl vrijgelaten. De rechter zegt dat niet kan worden bewezen dat Ahmed Omar Said Sheikh was betrokken bij de onthoofding van Pearl in 2002. Hij krijgt wel straf voor de ontvoering, maar omdat hij al 18 jaar vastzit is hij nu vrij om te gaan. Het weer nog, wolken en zon vandaag met vanmiddag een kleine kans op een buitje. Het wordt een graad of 11. Morgen verandert er weinig, maar in het weekende wordt het zonniger en vooral ook zachter. Zondag kan het lokaal 20 graden worden.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 Ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. Ja, die money is voor scars op mijn hart. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah. Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zeggen om te blijven Ik haat het om te zeggen maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd En is die money met detox, yeah. En fuck het maak money laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven. De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het. yeah. maar de clichés zijn waar. En ze willen je zien vallen als je gaat. Ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst. En get je guala is je enige taak. Yeah. Ja, die money is voor stars op mijn hart. Yeah, ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, Ja, Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed on top of the roof. All the money is for scars op mijn hart, yeah, yeah. Oh, oh, hoe ik voel alleen maar love in mijn squad. Oh, oh, deze wil niet dat ik vloog. was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. Oh, money is for the scars op bijna. Yeah, yeah. Oh, oh, money is devils do Took you so long Where only fools go I shook the angel and young Now I'm rising from the ground Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do Is that what demons do? They rule the world to me Destroy everything They bring down angels like you Now I'm rising from the ground Rising up to you Filled with all the strength book myself tables at all the best restaurants that need alone. I buy myself fast cars just so I can drive them real fucking slow. I home. I pose and take pictures, then send them to people that I don't know. I like getting compliments, compliments, how I'm feeling. Oh, I'm not always self.